Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Tweede niet meer mogen bestaan. Onverwacht heeft de Tweede Kamer een motie daarover van de oppositie aangenomen. Anders dan gedacht stemde ook de PVV voor, waardoor een meerderheid van 84 stemmen voor en 58 tegen ontstond. De regeringspartijen VVD en CDA en ChristenUnie en SGP stemden tegen was al langer duidelijk dat een Kamermeerderheid af wil van ambtenaren die geen homo's willen trouwen, maar binnen de coalitie leek een compromis te zijn bereikt dat de kwestie op de lange baan zou worden geschoven. In Italië lijkt de vorming van een overgangsregering nabij. De centrumrechtse PDL van oud-premier Berlusconi steunt de hervormingsplannen van beoogd premier Monti. Die kreeg eerder al de steun van de centrumlinkse PD-partij. Monti wil een overgangsregering vormen die ingrijpende economische hervormingen moet doorvoeren. De druk om haast te maken is weer toegenomen. De rente op Italiaanse staatsobligaties steeg vanmorgen opnieuw boven de 7 procent. Er is een gedragscode opgesteld voor medewerkers van zwembaden. Daarin is bepaald dat personeel de plicht heeft bezoekers te beschermen tegen onder meer machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Verder moet er altijd overleg met de ouders zijn als een medewerker één op één contact met een kind heeft. Aanleiding voor het opstellen van de code is de zaak Ben O.L., de Bosse zwemleraar die tal van kinderen misbruikte. Een kunstverzamelaar uit Amstelveen heeft op een veiling voor 10 euro vier anonieme tekeningen gekocht die van de Duitse schilder Max Beckman bleken te zijn. Hij maakte ze in Amsterdam tussen 1937 en 1947. Zijn expressionistische schilderijen waren in 1933 door de nazi's in de ban gedaan. De tekeningen hebben een geschatte waarde van 100.000 euro. Het weer vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbank en temperaturen van rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, het eerst in het zuiden en dan wordt het zo'n 6 graden.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 Dat is een aanrijding. De rechte reishok is dicht. Op de A10 West richting Zaanstad voor knopend Koenplein 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 3. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 6 kilometer. De A15 Nijmegen richting Gorkum is dicht bij Tiel na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Inmiddels staat er tussen Echtelt en Tiel 4 kilometer file. De A20, eh, hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt plein 4. En de A28 Utrecht richting Amersfoort.